Femke Woldhuis met het NOS-journaal. Zo'n 320 slachtoffers van Q-koorts eisen een schadevergoeding... voor de schade die ze na de uitbraak in 2007 hebben geleden. Ze vinden dat de overheid te laat begon met de inenting van melkgeiten. Dat gebeurde in 2009, twee jaar na de uitbraak. En daarnaast vinden ze dat burgers niet goed werden geïnformeerd... over de risico's van de bacterie. Het experimentele Canadese ebola-vaccin is nog steeds in Canada. Canada beloofde half augustus dat het middel naar de getroffen Afrikaanse landen zou gaan. Maar volgens Canadese wetenschappers zijn er nog te veel vragen over vervoer en opslag van het middel. Het moet gekoeld blijven omdat het anders zijn werking verliest. In het westen van Afrika zijn volgens de WHO al meer dan 1900 mensen aan ebola overleden. Terreurbeweging Al-Qaeda begint een tak in India. Dat zegt de leider van de beweging Al-Zawahiri in een videoboodschap op internet. In de video riep Al-Zawahiri Al-Qaeda ook op om groter te worden. De afgelopen tijd ondervindt de beweging concurrentie van terreurgroep IS. Die verovert in rap tempo delen van Irak en spreekt veel jonge volgers aan. Bij een brand in Velp bij Arnhem hebben twee mensen ernstige brandwonden opgelopen. Volgens de brandweer lijkt het erop dat er van buitenaf een brandbare stof naar binnen is gegooid. Zo'n dertig omwonenden zijn uit hun woningen gehaald. De brand was snel onder controle. Het Rode Kruis opent één rekeningnummer voor noodhulp in alle conflictgebieden. de hulporganisatie heeft meer geld nodig om hulp te kunnen bieden in de vele oorlogen die er op dit moment woeden. Met het rekeningnummer 6868 moet dat geld worden opgehaald. Komende weken vraagt de organisatie in radiospotjes aandacht voor de actie.